Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtbank in Rotterdam, Syrië en Irak zijn. Het OM wil tien strijders nu al vervolgen... maar ook deze verdachten hebben het recht om bij hun eigen rechtszaak te zijn... zegt de rechtbank. De zaken zijn aangehouden, ook om te kunnen nagaan... of alle tien mannen nog wel in leven zijn. Eind januari wordt opnieuw bekeken of berechting van de jihadisten kan beginnen. Het OM wil niet wachten met vervolging van terreurverdachten... totdat die terug zijn in Nederland. Daarvoor zijn ze te gevaarlijk, vindt het OM. De hoogste rechter in de VS staat het inreisverbod van president Trump grotendeels toe. Het inreisverbod van 90 dagen geldt voor inwoners van zes overwegend islamitische landen. Met de maatregel wil Trump het aantal vluchtelingen verminderen en terroristen buiten de deur houden. De staat Washington vond dat in strijd met de grondwet en spande daarom een zaak aan. Zowel een federale rechtbank als het federale hof van beroep schorten het inreisverbod toen op. Maar de hoogste rechter stelt Trump nu dus grotendeels in het gelijk. De rechter vindt wel dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor mensen die een familie hebben in de VS of er werken. Een ruime meerderheid van Europeanen vindt dat asielzoekers eerlijk moeten worden verdeeld over de Europese landen. Ook als dat betekent dat er meer vluchtelingen naar het eigen land komen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de London School of Economics. Ruim 70% van de ondervraagden is voorstander van een evenredige herverdeling van asielzoekers. De Duitse regering wil dat de auto-industrie 12 miljoen dieselauto's terugroept om ze schoner te maken. Volgens persbureau Reuters moet de terugroepactie nog deze zomer starten. Het gaat om dieselmotoren die voldoen aan Europese normen, maar waarvan de schadelijke uitstoot met een software-update met maximaal een kwart kan worden teruggebracht. De hele terugroepactie zou de auto-industrie tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro kosten. Het weer vanavond en vannacht zijn de opklaringen, blijft het droog.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 Integendeel, zangeres Amanda N. Platt weet na de fraaie voorganger andermaal te charmeren met krachtige en soepele zangpartijen. Let's Get Drunk is een springerig honky-tonk buitenbeentje over een met alcohol overgoten avondje uit. Welkom bij de tweede uur van Crossroads.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 In 1983 tekent Los Lobos een platendeal met Slash Records. En een album komt in de platenwinkels te liggen. Het album krijgt een Grammy Award voor het nummer Anselma. De albums How Will the Wolf Survive en By the Light of the Moon volgen. Los Lobos breekt pas echt door in 1987, wanneer zij een deel van de soundtrack voor La Bamba componeren. Ze scoren met de single La Bamba, hun eerste nummer 1 hit, en mega wereldhit. Een jaar later komt het album La Pistola y el Corazon uit, weer goed voor een Grammy. El Canelo en La Guacamaya zijn twee songs van het juist genoemde album. El amigo mono caramba se cayó del palo. el alegre digo Canelo, válgame San Pablo. Y si no lo dice Canelo, que lo lleve el diablo. A la tripi tripi caramba, tipa de mapache. A la tripi tripi caramba, tipa de mapache. Mi mamá no quiere Canelo que yo me emborrache. Y si caso tomo Canelo que sea del despache. la tripa de venado. Mi mamá no quiere canelo que coma pescado. Y si caso como canelo que sea bacalao.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 Huela, huela, huela, como yo volé, cuando me llevaron presa, señorita, por usted. Cinderela le dijo a la colorada, vámonos para mi tierra pa' pasar la temporada. Una guacamaya pinta le dijo la colorada, vámonos para mi tierra pa' pasar la temporada. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron preso, señorita, por usted. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron preso, señorita, por usted. Lana Wolf is een eigenzinnig type die weet wat ze wil. Fireflies in Nashville met Rob Hartlock is het tweede album dat ze opgenomen heeft in Nashville. Ook op dit moment is ze weer in Nashville voor promotie. En wie weet met wat voor ideeën ze terugkomt voor haar theatershows voor het komend jaar. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van de traditionele countryartiest Ray Scott is het album Guitar for Sale uitgebracht op Ray's eigen label. Put Down the Bottle is één van de songs. Sitting here trying to remember one morning. Didn't wake up just hating myself. Bloodshot eyes, head just a pounding. More or less, really just feeling like hell. can put down the bottle, pick up the Bible, walk down Abel, ride this road, change my ways, or you know I'm liable to go where no man wants to go. Here lately been thinking about my sweet mama and all those nights she prayed for me. Swear by God someday I'm gonna give your girl a little bit of peace. Wanna put down a bottle, pick up a Bible, walk down Airmore, ride this road, change my ways, and know I'm liable to go where no man wants to go. belly full of whiskey. Keep on having this crazy dream. Standing in heaven saying, Lord, forgive me. Then he slams them pearly gates on me. He says, Boy, you need to Put down the bottle, pick up the Bible, walk down Abel, righteous road, turn high tail, away from the devil, before he comes to claim your soul. It takes you down to the lake of fire, boy, it ain't like you ain't been told. gonna be shoveling coal. I put down the bottle. I pick up the Bible. Ah, change. Na een tijdje in Los Angeles is T.J. McFarland uiteindelijk in Nashville beland. Ruim twee jaar geleden besloot hij dat een eenmansband de beste manier was om al zijn vele muzikale interesses te combineren. Hij gaat nu door het leven als Tennessee Jet en heeft geen spijt van zijn stap. Met McFarland's cover van Buenos Notches from a Lonely Room kan Dwight Jokum tevreden zijn. De cover van deze week. She wore red dresses with her black shining hair. She had my baby and caused me to care. Then coldly she left me. suffer and cry. She wore dresses and told such sweet lies. never knew him, but he took her away. And on my knees, like a madman, for vengeance I pray. While the pain and the anger asleep in shadows in the cold neon light in the dark morning silence. I placed the gun to Now she lay dead. Testifying, het ondertussen derde album van het duo My Darling Clementine, betekent een bescheiden stijlbreuk. De country-stijl van beide voorgangers moet hier en daar het veld ruimen voor een sound waarmee je doorgaans in het vakje country soul belandt. Een aardig eindje weg van de steeds opnieuw opduikende vergelijking met George Jones en Tammy Wynette's. De link met het country-genre blijft bij tijd en wijle natuurlijk wel nadrukkelijk intact. Luister maar naar Friday Night Tulip Hotel. Well, it's Friday night at the Tulip Hotel. Ruby is here, Spencer as well. Everything's easy between 8 and 12. Every Friday at the Tulip Hotel. His car's on the roadside, hers by the door so no one will know that. shall The reasons for deceiving you can't justify. The truth is, she knows that she got what she deserved. Soon will come morning, black coffee to serve. Soon will come morning, black coffee to serve. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De trouwe luisteraar weet dat ik een voorliefde heb voor country uit Canada. En dan met name voor de ex van Waleer. Zo kwamen de Mercy Brothers eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw enkele malen naar ons land. En ik bewaar er mooie herinneringen aan. Silver Dish Café is een van hun successen. parked outside the front door of the Silver Dish Cafe, sitting there in my old Chevrolet, waiting for the waitress, serving tables for the tips, hating truckers making cracks about her hips. And I hate every last one. Roadside Romeos don't try to hand my girl no line. Keep your hands off the merchandise, it's mine. Mister, there'll be trouble in the air. Cause I'll go inside and kick you off your chair. She told me not to come inside and wait for her no more. Cause the last time I someone through the door. There's something snaps inside of me when I see them making time. They don't know the waitress there is mine. Lock, stock, and barrel. Now listen, lover boy. Don't try. draw the merchandise, it's mine. Mister, there'll be trouble in the air. Cause I'll go inside and kick you off your chair. Next time that you go out to the Silver Dish Cafe. flirt. Wink and you'll get knuckles for dessert. And them ain't pig knuckles, boy. Them's the real things. gonna was a soccer ball boy. I'm going and you'll be bouncing, bouncing all over the place. De Rankin Family was heel populair in Canada. Ze komen uit de familie van twaalf broers en zussen. Ze wonnen maar liefst zes Juno Awards en drie Country Music Awards. In 2000 kwam John om het leven bij een ongeluk en Realine overleed in 2012. Ze hield de strijd tegen kanker tien jaar vol. Met Borders and Time denken we even terug aan de gouden tijden van deze groep. Turn. Ian Tyson is er ook nog steeds en hij heeft grote successen gescoord met zijn vaak zelfgeschreven songs. Dat zijn stem niet meer is zoals die altijd geweest is, blijkt bij het beluisteren van Cottonwood Canyon. the call of Cottonwood Canyon. Listen, you can hear it on the wind. Red tail hawk making circles high above the canyon walls where I slept in the sand far verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Sinds de release van hun 2015-album heeft de Cripple Creek Band geopend voor Tyler Farr, John Pardy, Eli Young Band, Ford, Dustin Lunch, om er maar een paar te noemen. Outlaws, Rebels en Me is een song van hun nieuwe album. Vandaag weer drie kanshebbers met Tim Elliott, Sophie Noel en Booba T's Honky Tonk Revival. Achtereenvolgens vertolken zij Start Pouring Whiskey on It, Grapevine Texas and Drink All Day. Getipt voor de top. We've been working all week and we finally made it to the week. Yeah, we're barely on our feet and feel like jumping off a deep end. We had a couple beers and our backs still hurt.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 making new friends. Some Danica Patrick in a golf cart, yeah. Yeah, we made our way down this Rouvre These nice girls gave us a splash of JD. And a couple shots of world were at least double chasing her, and she's running. Look at her. She's fast. Uh, I know it. She got away. She's being NASCAR. Let's have a beer. I'll take it. Veel critici en muziekliefhebbers beschouwen Paradise and Lunch als het meesterwerk uit het rijke oeuvre van Ray Cooder. Zeker is dat het in ieder geval tot zijn beste platen behoort. Zo heeft ook het Rolling Stones succes It's All Over Now een plaats gekregen op dit album. En daarmee tekent Ray Cooder voor een passend slot van deze aflevering van Crossroads.